de psychiatrische kliniek heeft geen beveiliging. Waarom hij niet is overgeplaatst naar een TBS-kliniek in Nederland weten we niet. Ook in Nederland, Groot-Brittannië werd hij meerdere keren veroordeeld voor geweldsmisdrijven. In de Rotterdamse haven zijn drie mannen opgepakt... die waarschijnlijk drugs uit een zeecontainer wilden halen. Ze reden gisteravond rond in het gebied en de politie vertrouwde het niet. Toen ze in de kofferbak gingen kijken, vonden ze allerlei gereedschap... en de mannen hadden daar geen verklaring voor. Niet veel later trok de douane een container open... die uit Amerika was overgekomen. Daar werd enorm veel kook in gevonden. De politie heeft meerdere tips binnengekregen over de vernieling van het monument voor overleden kankerpatiënten in Dronten in Flevoland. Begin deze week zijn bijna alle gedenkplaten vernield. Zorgde voor veel emotie daar. Het is een drama voor heel veel mensen. Pure vernielzucht is dat. Heel boos, ja. Boos? Woest? Ja, er komen wel bepaalde emoties los eh, waarvan ik niet wist dat ik ze had, zeg maar. Ik wou dat die... Ik mag het niet zeggen, maar... Ja, die meneer wil de dader of daders dus het liefst de nek omdraaien. De nabestaanden zijn een crowdfunding gestart om de gedenktekens te herstellen. De teller staat nu al op bijna 60.000 euro. Op twee basisscholen in Brunsum in Limburg trekken leerlingen het niet meer. Het is veel te warm in de klaslokalen. Het wordt soms wel 35 graden. Vanochtend gingen ze daarom naar het gemeentehuis om te demonstreren... want het is niet te doen, zegt ook een van de ouders. Kinderen hadden toetsen en bij zo'n hoge temperaturen kunnen ze ook niet goed leren... en ook geen prestaties leveren. Dat kan gewoon niet. Er zijn ook dagen geweest dat ze gewoon naar huis zijn gegaan, begrijp ik. Ja, één dag zijn gewoon eh, drie kwart van de scholen school thuis gebleven. Een oplossing is er ook al. De gemeente Brunsum belooft dat beide scholen een koelinstallatie krijgen. Dan nog het weer. Ook vanavond blijft het droog. Morgen is er wel kans op regen, vooral in het oosten en zuiden. En het wordt een graad of 22. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden langzaam maar zeker weer wat korter, maar er staat nog wel file op de A10 op de ring Zuid en Oost van Amsterdam richting het noorden... daar heb je 25 minuten op onthoud. Op de A9 is het druk van Diemen naar Alkmaar tussen Amsterdam Zuidoost en Aalsmeer. Vertraging is 10 minuten. Van Alkmaar naar Diemen op de A9 heb je 20 minuten op onthoud tussen Aalsmeer en Amsterdam Gaasperdam. En het rijdt langzaam op de N208 van Sassenheim naar Velsen.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 Dit is de National Radio Show. Mijn naam is Joost Sterk. Deze week mag ik je meenemen twee uur lang... met alleen maar de allerbeste country, bluegrass en Americana. En over bluegrass gesproken, daar gaan we nu naartoe. De Good Old Persons en de Honky Tonk Blues. Leuk dat jullie erbij zijn. high flying hits like this one from the Eagles. is muziek van een legendarische formatie, de Eagles en One of These Nights. Wil je nou ons eh, wat laten weten? Verzoek je, gezellig, even gedag zeggen. Mag altijd info at nashvilleradio.nl Info at nashvilleradio.nl we hebben ook een WhatsApp-nummer en dat krijg je na de volgende plaat van me. Dus eh, hou je pen en papier bij de hand. Want het is natuurlijk altijd leuk om wat van je te laten horen. Of niet, Shania? Cool. Dat dacht ik ook. Dit is Don't Be Stupid op de Nashville Radio Show. I don't appreciate it When I talk to other guys You think they're on my tail I get so aggravated When I get off the phone And get the third degree I'm really feeling frustrated Why don't you take a pill And put a little trust in me And you'll see freak out until you know the facts Relax Don't be stupid tale Don't freak out until you know the facts WhatsApp or voicemail to plus 31 6 428 Arkansas, ah, dat was Chris Stapleton. En ik weet niet hoe het bij jullie is, maar bij mij is de stof aardig uit mijn speakers geblazen. Ik denk dat het de hoogste tijd geworden is voor wat lekkere classic country. Dit is Wanda Jackson en dit nummer heet... Make it with me. de band Highway 101. En ik vind me dat toch een partij leuk. Ehm, hoogste tijd voor wat Amerikanen. En ik denk dat we dan maar wat Amerikanen doen van Nederlandse bodem. En dan kom je al gauw uit bij Danny Vera. Dit is Cold Rush. Get a train leaving. Ain't coming back no more. See the go Cause the city don't feel like home no more She sold her soul some years ago As the night is falling Lights up in the sky Ain't the stars that are shining Just dollars flying by Cause the city don't feel like home more.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 So you better. if sweet talk you could make it come true, I would give you the world right now on a silver platter. There's gotta be a little rain sometime. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could sing you a tune and promise you the moon, but if that's what it takes to hold you, I'd just as soon let you go. But there's one thing I want you to know. You better look before you leap. Still waters run deep, and there won't always be someone there to pull you out De echte klassiekers komen hier langs bij de National Radio Show. Lynn Anderson and I Never Promised You a Rose Garden. Leuk dat jullie er nog steeds bij zijn. Blijf lekker luisteren. Ik heb nog anderhalf uur lekker veel country, Amerikanen en bluegrass voor je. We gaan nu naar Toby Kiet en die gaat ons uitleggen hoe het nou precies in elkaar zit met die country muziek. That's country, bro. Jimmy Rogers, Patsy Cline, we lost Tank at 29. Roy Acuff, Johnny Horton, dancing Bill Monroe. Woody Guthrie, Bob Wells, Babe, Cooley, and Kitty Wells, Jimmy Dean and Big John and old Hank Snow. Heard every weekend, I'll be tuning on that AM radio. That's country, bro. Yeah, that's country, bro. Dolly Parton, Johnny Cash, Porter Wagner, and the Hack. Farron Lefty, Roger Miller, King of Ritalin and Tammy White, and Don and Charlie Pride, Marty Robbins and the Possum, old George Jones. Heard him all growing up in Daddy's old farm truck, eight-track stereo. Hey, that's country, bro. You are gonna be Armstrong Ain't Going Down to the River. Dit is Emerson Drive en Fall Into Me. Nashville. Country Royalty, de Bellamy Brothers en Shine Them Buckles. Poetsen jongens. Leuk dat je nog luistert. Dit is de National Radio Show. Mijn naam is Joop Sterk. Ik mag je deze week meenemen met de show met al die lekkere plaatjes. En wat dacht je bijvoorbeeld van deze? Dale Watson en Fox on the Run. my A woman tempted me down in Paradise Hall. Oh, yeah, she tempted me, and she took me for a ride. Like a lonely fox boy, I need a place to hide. She walks through the corn leading down by the river. There shone like gold in the hot morning sun.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 Country Nights en Travis Street en Pick Me Up. Ik heb Scotty McCreary voor je klaarstaan. Die heeft het over iets wat in Amerika erg belangrijk is. Namelijk eh, je truck. Dit is Same Truck. That welcome sign at your county line oftewel Same Truck. En we blijven nog een beetje in dat uh, autothema. Zometeen met Megan Patrick met My First Car. Maar nu eerst Buck Owens met... I've got a tiger by the tail, it's plain to see. I won't be much when you get through with me. Well, I'm a losing weight and I'm turning mighty pale. Looks like I've got a tiger by the tail. knew you were meek as a lamb Just the kind to fit my dreams and plans Now the pace we're living takes the wind from my sails And it looks like I've got a tiger by the tail I've got a tiger by the tail, it's plain to see I won't be much when you get through with me well, I'm a loser mighty Looks like I've got a tiger by the tail. where the bright lights are filmed. There ain't no way to slow you down. I'm just about as helpless as a leaf in a gale, and it looks like I've got a tiger by the tail. I've got a tiger by the tail, it's plain to see.